Jobboot met het NOS-journaal. In Libië is een Nederlander overigens gevolg van een overval door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. De man die werkte voor een oliemaatschappij was met twee Nederlandse collega's in Libië achtergebleven. Volgens de GPD-bladen werden de drie eerder deze week overvallen door aanhangers van Gaddafi. Bij die overval werden ook de medicijnen gestolen die het slachtoffer gebruikte vanwege epilepsie. Waarschijnlijk is hij overleden na een epilepsieaanval. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de familie, maar kan er nog niets over zeggen. In Abidjan, de grootste stad van de Ivoorkust, wordt hevig gevochten om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van president Bakbo. Aanhangers van zijn rivaal Ouattara hadden al grote delen van de stad in handen. Ook het gebouw van de staatstelevisie is aangevallen, waardoor er geen uitzendingen meer mogelijk zijn. Het lijkt erop dat Bakbo bijna is verslagen. Een Zweedse VN-medewerkster is gisteravond in Abidjan doodgeschoten. Ze werd geraakt door een verdwaalde kogel. Nederlanders hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. De koopkracht daalde met 1,4 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt vooral doordat de ziektekostenverzekering duurder werd. Ook de groei van de werkloosheid zorgde voor een lager besteedbaar inkomen. Wel werd er iets meer uitgegeven, 0,4 procent. Meer dan 4000 pinautomaten hebben sinds gisteravond last van een storing. Volgens Equins, de organisatie die het betalingsverkeer regelt, zijn alleen pinapparaten in winkels getroffen. Het gaat om de betaalautomaten die transacties via internet afhandelen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Equins kan niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Medewerkers van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden voeren deze maand weer één dag actie. Daarmee vragen ze Den Haag om af te zien van verplichte aanbestedingen en 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Amsterdam trapt af, daar is donderdag geen openbaar vervoer tussen de ochtend- en avondspits. Rotterdam en Den Haag volgen later. Het weer, het is zwaar bewolkt. Verspreid over het land valt af en toe een bui. Er staat een stevige zuidwestenwind.